uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Kondigde de aanval op Talafar aan in een televisietoespraak. Geef je over of sterf, zei hij tegen de IS-strijders. Irak vermoedt dat er zo'n 2000 strijders in de stad aanwezig zijn. De VN denkt dat er ook nog 10 tot 40.000 burgers in Talafar zitten. De zes vlaggen waar het Amerikaanse pretpark Six Flags naar vernoemd is... zijn in de VS naar beneden gehaald en vervangen door Amerikaanse vlaggen. Het park wil niet meer geassocieerd worden met een van de vlaggen, die van de Confederatie. De oudste vestiging van Six Flags is in Dallas in Texas. De vlaggen stonden voor de zes landen waar Texas toe behoord heeft. Een van die landen was de geconfedereerde staten. De staten splitsen zich 150 jaar geleden af om de slavernij te kunnen behouden. tegen symbolen uit die tijd wordt de laatste dagen fel geprotesteerd. Bij een brand in een huis in Doetinchem is een dode gevallen. Het slachtoffer werd gevonden in het huis. Over de identiteit van de dode is niets bekendgemaakt. De eerste melding kwam bij de brandweer even na middernacht binnen. Twee uur later was het vuur onder controle. De politie doet onderzoek. In België haalt etenswaren uit de handel als er te veel fipronil in zit. De Belgische toezichthouder zegt zich aan de Europese normen te houden zelfs als de producten geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het antiluizenmiddel is in bijvoorbeeld koekjes terechtgekomen via besmette eieren. Het gaat daarbij om lage concentraties die volgens Nederlandse onderzoekers ongevaarlijk zijn. Maar dat maakt niet uit, vindt de Belgische toezichthouder. Het weer, vooral in het noorden vallen vannacht en de komende ochtend buien.